Marnix en met het NOS-journaal. In Syrië zijn vijf doden gevallen bij een Israëlische raketaanval, melden Syrische staatsmedia. Er zouden zeven gewonden zijn. De aanval was mogelijk gericht op Iraanse milities, maar Israël wil er niets over zeggen. De afgelopen jaren heeft Israël honderden van dit soort raketaanvallen uitgevoerd in Syrië. Het COA heeft afgelopen avond tientallen asielzoekers verplaatst van Ter Apel naar Geleen en Nijmegen. Daar zijn ze ondergebracht op locaties die voor vluchtelingen uit Oekraïne bedoeld waren. Volgens RTV Noord zijn 50 mensen naar Geleen gebracht. Een groep van 100 anderen, die eerder in het Groningse Zuidbroek werd opgevangen, is naar Nijmegen gegaan. Op die manier hoopt het COA dit weekend weer voldoende plek te hebben in Ter Apel. Daar was het afgelopen week zo druk dat mensen buiten lagen. Het kabinet onderzoekt of gemeenten gedwongen kunnen worden om asielopvang te regelen. Komende week wordt daarover meer bekend. Jeugdzorg Nederland en vakbond FNV zijn bang dat het kabinet een eigen bijdrage wil invoeren in de jeugdzorg. Afgelopen dag werd bekend dat het kabinet de taken in de jeugdzorg deels wil terughalen van gemeenten omdat het daar niet goed liep. Het kabinet neemt ook een bezuiniging van 500 miljoen euro op zich en de branche en de FNV zijn bang dat er nu een eigen bijdrage komt. Jeugdzorg noemt dat onacceptabel en discriminerend. Deze nacht stopt de stroomlevering van, Finland, van Rusland aan Finland. Volgens de Finse netbeheerder zeggen de Russen dat dat het gevolg is van betalingsproblemen. Het Russische bedrijf zou sinds vorige week geen geld meer hebben gehad... van een Europese beurs waar stroom wordt verhandeld. Finland is voor 10% afhankelijk van de Russische stroom.